Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Californië heeft vijf grote olie- en gasconcerns aangeklaagd. Het gaat onder meer om Shell en ExxonMobil. De bedrijven hebben zich volgens de staat schuldig gemaakt aan decennia lange misleiding over klimaatverandering en het bagatelliseren van de risico's van fossiele brandstoffen. In de aanklacht staat dat de bedrijven voor tientallen miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt door onder meer droogte en bosbranden. De oliebedrijven moeten wat de staat betreft schadevergoedingen betalen en bijdragen aan een klimaatfonds. De hoogste openbaar aanklager van Libië begint een gerechtelijk onderzoek... naar het instorten van twee dammen bij Derna. Daardoor spoelde maandag een enorme vloedgolf over de stad. Volgens de Libische Rode Halve Maan zijn daarbij 11.000 mensen omgekomen... al zijn er veel tegenstrijdige berichten over het precieze dodental. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt...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 In het Nationaal Museum in de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft brand gewoed. Het gaat om het museum waar 470 kunstwerken naartoe gaan... die Nederland teruggeeft aan het land. De werken zijn ongedeerd, zegt demissionair staatssecretaris Oesloe. Wel zouden meerdere opslagruimten voor historische voorwerpen beschadigd zijn. Het weer, vannacht enkele buien en lokaal ook onweer. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen start de dag met wolkenvelden en een bui. Later op de dag breekt de zon vaker door en warmt het op naar zo'n 24 graden.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 It's all about soul that good stuff that you already know. You already know what it is. That they can do what I do. Oh no, I'll take you places you never thought you'd go. Yeah. Uh, uh come on.